Vandaag is de kerstmarkt voor het eerst sinds de aanslag weer opengegaan. Op die kerstmarkt opende de man van 29 dinsdag het vuur. Hij stak ook op mensen in. Aanvankelijk ontkwam hij, maar gisteravond werd hij doodgeschoten door de politie. Bij de aanslag in Straatsburg vielen ook twaalf gewonden. In verband met de aanslag zitten zeven mensen vast, onder andere vier familieleden van de dader. Een Nederlandse generaal-majoor buiten dienst gaat namens de VN in Jemen de naleving van de wapenstilstand controleren. Gisteren kwamen de jemenitische regering en de Houthi-rebellen na een week van vredesonderhandelingen een staakt het vuren overeen voor de havenstad Hodeida. Generaal Kammaert gaat onder meer een humanitaire corridor openen, zodat hulporganisaties voedsel naar de hongerende bevolking kunnen brengen. Vanaf juni volgend jaar mogen in Britse reclames geen zogenoemde genderstereotypische beelden meer zitten. Bedoeld wordt bijvoorbeeld meisjes die lager opgeleid zijn dan jongens, of dat alleen vrouwen huishoudelijke taken doen. De Britse reclamewaakhond heeft dat bepaald omdat stereotypen die genderbevestigend zijn ertoe kunnen leiden dat sommige mensen zich niet volledig kunnen ontwikkelen. Met sociale en economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen als gevolg. Een grote brand bij een koelbedrijf op een bedrijventerrein in Kesteren is nog niet onder controle. Er zijn nog steeds rookwolken te zien op de naastgelegen snelweg A15 en de N233 is afgesloten. In het pand hebben plastic kratten vlam gevat. Vanwege neerdalende roetdeeltjes wordt omwonenden aangeraden deuren en ramen dicht te houden. Het weer, vanavond en vannacht droog. In opklaringen vriest het licht tot matig. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen af en toe zon en temperatuur net iets boven het vriespunt.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 don't try it. And it's time that we see it. The fire's dying out. Can't believe that I see this. We're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good. just held on.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 Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, the New Year's night. Friends and relations, my dear. The time of year to be with the one you love. Then won't you please tell me you never more Christmas and New je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça Le monde est type. Tu croyais quoi Qu'on se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja.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 J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. pas moyen, dja Tu pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja Tu pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja Tu pas ta cata, hein, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. baby, tu dois être ça d'après toi. Encore t'en as, baby, tu dois ça. Encore t'en as, baby. Encore t'en as, baby, tu dois ça. Encore t'en as, baby. know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep saying our hands are tied it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you. the not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break, and my hands are tied. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lancirei, lanciremo dorime Move your feet, move your feet to my beat, beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat, beat, beat. Move your feet to my beat, to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat, to beat, beat, beat. Move your feet, move your feet to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat. Get up, sucker. Move your feet to my beat, to my beat, beat, beat.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 Het spijt me, duurt te lang. Wow, het duurt te lang. Sta stil als jij no more, no more, Het duurt te lang. Say it ain't so like I don't know. Things between us getting cut though. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.